De stad was toen in handen van moslimextremisten. De man was rechter in een islamitisch tribunaal van Ansardine, een groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Er vond toen een openbare executie plaats en vrouwen die zonder sluier over straat gingen kregen zweepslagen. Vorig jaar werden de extremisten door Franse troepen verjaagd uit Timbuktu en andere delen van Mali. Nu zit er een internationale troepenmacht waaraan ook Nederland bijdraagt. De politie in Amersfoort heeft gesproken met de vader van de 11-jarige jongen... die de afgelopen middag dood werd gevonden in een huis. Of de vader daar ook woont is niet bekend. De politie benadrukt dat hij geen verdachte is. De moeder van de jongen werd zwaargewond aangetroffen en ligt in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd in het huis in de wijk Nieuwland is onduidelijk. Bij de aanslag op een restaurant in Kabul zijn onder andere een IMF-vertegenwoordiger en drie stafmedewerkers van de VN omgekomen. IMF-topvrouw Lagarde heeft haar diepe bedroefdheid uitgesproken over de dood van haar vertegenwoordiger in Afghanistan, een 60-jarige Libanees. Wie de drie VN-medewerkers zijn is nog onduidelijk. Bij de aanslag kwamen zeker 14 mensen om. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant, daarna openden twee aanvallers het vuur. Het restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. De gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende droogte. Burgers lopen volgens de gouverneur gevaar doordat de watervoorraden slinken en doordat het risico op natuurbranden snel toeneemt. In sommige steden is de watervoorraad bijna uitgeput. Californië hoopt dat president Obama de noodtoestand overneemt. De staat krijgt dan recht op extra water en financiële hulp.